Albersberg schrijft verder dat medewerkers van de school... contact hebben gehad met een Tsjetsjeense terreurgroep. Burgemeester Halsema en de onderwijswethouder zeggen dat gemeentelijke subsidies worden bevroren. Ze hebben het schoolbestuur dringend gevraagd op te stappen. Ze eisen dat de onderwijsinspectie onmiddellijk volledige toegang krijgt tot het Cornelius Haga Lyceum. Het Openbaar Ministerie eist stelstraffen van 23 en 24 jaar... tegen twee mannen uit Amstelveen en Amsterdam. Ze worden verdacht van een liquidatie in Nieuwegein in 2017. Op een geparkeerde auto werden toen 12 kogels afgevuurd. De inzittenden overleefden het niet. De daders sloegen daarna in een auto op de vlucht... en pas in Amsterdam konden de twee inzittenden worden aangehouden. Volgens het OM was het een dollemansrit... en daarom worden de mannen ook vervolgd voor het veroorzaken van gevaar op de weg. Patiënten met multiple sclerose kunnen tijdelijk goedkoper aan Vampira komen. Minister Bruins heeft gezegd dat de fabrikant een deel van de kosten betaalt. Vorig jaar verdween Vampira uit het basisverzekeringspakket... want er werd getwijfeld aan de effectiviteit. Omdat MS-patiënten zeggen dat ze er toch baat bij hebben... komt de fabrikant met een handreiking. Duurzaamheidsorganisatie Urgenda vindt het een goede eerste stap dat de Hemweg kolencentrale in Amsterdam volgend jaar al dicht gaat. Verwacht wordt dat het kabinet daar morgen een besluit over neemt. Maar met de sluiting van de Hemwegcentrale alleen worden de klimaatdoelen volgend jaar niet gehaald. Er moet meer gebeuren, zegt Urgenda. Het weer van het noordwesten uit trekt het gebied met regen vanavond en vannacht naar het zuidoosten. Er staat vrij veel wind, minimumtemperatuur een graad of 6. Morgen soms wat zon, ook nog een bui en 9 graden.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 Real money, nigga, stop this. I be round the globe talking high shit. I threw my own stunts, Jackie Chan with it. I threw my own stunts, Jackie Chan with it. I threw my own stunts, Jackie Chan with it.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 Well, this. nothing gonna save us now. Nothing, nothing, nothing gonna save us now. nothing, nothing gonna save her now. crumbs on the table for your unrequited love. Oh, I would be nothing without you holding me up. Now I'm strong enough for both of us. in the dirt under me, yeah. Gonna shake, throw it away in the dirt, yeah. Gonna shake, throw it away in the dirt, yeah. Gonna shake, throw it away in the dirt, yeah. Gonna shake, throw it away. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. lose the grip of time, change the way of life, meet your inner time. ik haal hem maar even terug. En dat heeft alles eh, te maken met het eh, tijdslot wat eh, op dit nummer zit.